Volgens de politie is eerst geprobeerd om met waarschuwingen het plein leeg te krijgen. Toen het niet lukte werd de ME ingezet en hebben agenten geweld moeten gebruiken, al dus de politie. Hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt is niet bekend. Eerder vandaag werd er gesproken over minstens twee gewonden. De politie heeft een man uit Leiden opgepakt in verband met de dood van een 14-jarig meisje uit Hazerswoude Rijndijk. Het meisje werd in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. Een groepje sporters vond haar lichaam vrijdagochtend op Oudjaarsdag in een parkje in Leiden. Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen... en bij het onderzoek naar haar dood kwam de verdachte van 32 in beeld. Israël stelt een tweede corona-boosterprik beschikbaar voor inwoners van 60 jaar en ouder. Ook medisch personeel komt in aanmerking. Dat maakte premier Bennett vandaag bekend. Voor mensen met een verzwakt immuunsysteem en ouderen in verpleeghuizen was een vierde dosis vorige week al goedgekeurd. Ondanks de snelheid van de boostercampagne in Israël komt het land toch met een grote uitbraak van de Omicron-variant van het coronavirus. Sven Kramer kan zich opmaken voor zijn vijfde Olympische winterspelen. De viervoudige Olympisch kampioen is door schaatsbond KNSB aangewezen voor de ploegenachtervolging en massastart. Ook Marcel Bosker is voor de ploegenachtervolging aangewezen. Met de keuze voor Kramer en Bosker is er in de Olympische ploeg geen plek voor Tijmen Snel en Daidijn Tap. Het weer. Vanavond trekken er buien over het land met kans op hagel of onweer. En vooral in het zuiden soms flinke windstoten. Komende nacht wordt het weer droog bij minima rond de 8 graden. Morgen kans op onweersbuien in het zuiden. Elders is het droog en schijnt de zon bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk richting het strand van Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging nu ruim 10 minuten.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 Instead of finding everybody fast asleep. He saw this baby coming fast as it could creep. I said... well, this will never do, is what old Santa said. This time of night, a baby... Let's honey just a once. Give me a chance and I'll prove this all wrong.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 radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. We Stuur jullie allemaal fijne dagen en een